1 uur. Marnix Sampersen eh, met het NOS-journaal. Opnieuw is een parlementariër van de Britse Labour-partij opgestapt... uit onvrede over de koers van leider Jeremy Corbyn. Het gaat om Joan Ryan. Zij is het achtste partijlid in twee dagen dat zich terugtrekt. Maandag stapten al zeven partijleden op. Ryan was 40 jaar lid van Labour... maar kan zich net als de zeven anderen niet vinden in de manier waarop Corbyn omgaat... met antisemitisme binnen de partij... Ook nemen ze afstand van zijn Brexit-strategie. In Maasdijk in het Westland mag toch een tweede Polenhotel komen. De gemeenteraad heeft dat besloten. Het college was erop tegen, omdat Maasdijk dan te veel zou worden belast. Een meerderheid van de raad stemde toch in met het hotel voor 250 arbeidsmigranten... omdat bedrijven staan te springen om personeel. Veel inwoners van Maasdijk zijn bang voor overlast van het tweede Polenhotel. De man die in juli vorig jaar in een Amsterdams restaurant een bezoeker doodschoot... wordt ervan verdacht dat hij daarna ook een moord in Budapest en een in Belgrado heeft gepleegd. Dat heeft de politie bekendgemaakt in opsporing verzocht. De 38-jarige verdachte schoot in juni in de Beethovenstraat een man door zijn hoofd. Op beelden van camera's in de buurt is het gezicht van de verdachte duidelijk zichtbaar. Ook in Belgrado en Budapest deed hij geen moeite zijn identiteit te verbergen. Venezuela heeft de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire gesloten. Dat betekent dat er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk is. Een reden voor de afsluiting is niet gegeven... maar door de maatregel komt ook de hulpverlening vanuit Curaçao naar Venezuela in gevaar. Eerder was Curaçao door Nederland en Amerika gevraagd om als knooppunt te dienen... voor noodhulp aan Venezuela... De afsluiting heeft ook gevolgen voor de drie eilanden, want ze zijn voor de aanvoer van bijvoorbeeld groente en fruit volledig afhankelijk van Venezuela.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 Ain't gonna stop 'cause the love's too strong. Where do you hide? Let me know where you've gone. Where If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down.